Die fijne brief die jij me hebt gezonden, heb ik vanmorgen bij de post gevonden. Hoewel ik dikwijls aan je heb gedacht, had ik van jou geen antwoord meer verwacht. Die laatste brief die jij compte fijne brief die jij me hebt gezonden, heb ik vanmorgen bij de post gevonden. Hoewel ik dikwijls aan je heb gedaan, had ik van jou geen antwoord meer verwacht. Die laatste brief die jij zo blij.